4 uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In een voorstad van Parijs heeft een man voorbijgangers aangevallen met een mes. Daarbij viel een dode, drie mensen raakten gewond. De dader werd door de politie doodgeschoten. Over zijn motief en identiteit is nog niets bekendgemaakt. De mesaanval was in Villejuif ten zuiden van Parijs. De politie heeft een foto verspreid om meer duidelijkheid te geven over de bombrieven... die de afgelopen dagen in de Randstad zijn verstuurd. Op de envelop zit een sticker met een logo van een Rotterdams incassobureau... maar dat heeft er niks mee te maken. De politie probeert zo nieuwe bombrieven op te sporen. Vanochtend werd in het Amsterdamse Okura Hotel een bombrief ontdekt. In totaal zijn er nu zeven brieven met explosieven gevonden. Ze zijn niet ontploft. De gedode Iraanse generaal Soleimani was volgens de Amerikaanse president Trump direct en indirect verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen, onder wie duizenden Amerikanen. Trump schrijft op Twitter dat Soleimani van plan was om nog meer Amerikanen te doden. De Iraanse generaal kwam afgelopen nacht in Bagdad om het leven bij een Amerikaanse raketaanval. Soleimani was volgens Trump gehaat en gevreesd in eigen land. Hij had al jaren geleden gedood moeten worden, vindt de Amerikaanse president. Burgemeester Van Zanen van Utrecht heeft zijn partij, de VVD, opgeroepen om mee te werken aan een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. De VVD is daar geen voorstander van, maar Van Zanen wel. Hij vindt dat de situatie met oud en nieuw uit de hand is gelopen. Van Zanen vindt ook dat ouders hun kinderen die met vuurwerk stunten strenger moeten straffen, omdat er nu soms kinderen vastzitten. Niet voor kattenkwaad, maar voor misdrijven. De burgemeester wil een verbod geleidelijk invoeren. In Utrecht is hij daar al mee begonnen, zo zijn de parken daar vuurwerkvrij. Het weer. Het is bewolkt en er valt af en toe regen bij 9 graden. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog, minder wind en opklaringen. Morgen wat zon en 8 graden. In het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat een korte file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt watergaafsmeer.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 Ah, just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Will you be the one to call when I lose control? tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas.